Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Schippers trekt extra geld uit om de gezondheidszorg voor vrouwen op een hoger niveau te krijgen. Vanochtend bleek dat artsen vaak te weinig kennis hebben van het vrouwelijk lichaam. Dat leidt tot verkeerde diagnoses, behandelingen die niet werken en hogere kosten. Medicijnen worden vaak onvoldoende op vrouwen getest. De minister zegt zeer gemotiveerd te zijn om verder actie te ondernemen. Naast de extra financiën moet er ook meer aandacht komen in de opleidingen voor gezondheidszorg aan vrouwen. De marechaussee controleert vanaf vandaag intensiever aan de grens, in havens, op stations en parkeerplaatsen. De controles moeten voorkomen dat vluchtelingen zich in vrachtwagens verstoppen om de overtocht naar Engeland te maken. Op parkeerplaatsen wordt bijvoorbeeld gekeken of vluchtelingen niet in de vrachtwagen kruipen als de chauffeur zijn verplichte acht uur rusttijd heeft. De vluchtelingen willen naar Engeland omdat ze daar een soort vergunning en een kleine vergoeding krijgen. Topman Roland Palmer van het Blokker-concern stapt op. Wegens een verschil van inzicht legt hij zijn functie neer, staat in een persbericht. Waar het verschil van inzicht over gaat, zegt het bedrijf niet. In februari kondigde Blokker een reorganisatie aan waarbij 440 werknemers hun baan verliezen. Het bedrijf vernieuwt winkels om de concurrentie beter aan te kunnen. Blokker heeft onder meer last van concurrentie van winkelketen Action. De BTW in de bouw gaat definitief weer omhoog. Per 1 juli wordt het tarief voor verbouwingen en renovaties voor woningen weer 21 in plaats van 6 procent. Het kabinet had dat al eerder besloten, maar een deel van de Tweede Kamer probeerde het lage tarief langer in stand te houden, omdat dat goed zou zijn voor de werkgelegenheid. Een motie daarover van 50PLUS werd verworpen. De tijdelijke verlaging van de BTW voor verbouwingen heeft ruim twee jaar bestaan. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 6 graden. Morgen is er eerst zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag volgt van het noorden uit regen. Dit was het ZFM.